Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een belangrijke Russische gaskraan gaat morgen waarschijnlijk weer een stukje open. De Russen hebben het ding afgesloten vanwege onderhoud. Het Russische Gazprom heeft de Duitse beheerder laten weten... dat die zich erop moet voorbereiden dat de kraan voor een deel weer open gaat. Je hoort correspondent Wouter Zwart. Het komt erop neer dat het ongeveer 30% gaat zijn van de totale capaciteit van eh, die pijpleiding. Nou, dat houdt twee dingen Eén in. één. Duitsland, of, eh, Rusland knijpt die eh, gastoevoer dus nog steeds af. En twee, het is zelfs ietsje meer nog, dat afknijpen, dan ze deden voordat er een tijdelijke stop was. Hè. Want toen was het niveau ook al eh, afgeknepen tot zo'n 40% van de capaciteit. Nu 30% denken ze. De EU maakt zich klaar voor minder gas uit Rusland. Om de winter door te komen moeten alle landen daarom 15% minder gas gaan gebruiken, staat in een nieuw plan. De Italiaanse premier Draghi gaat waarschijnlijk toch weer zijn ontslag indienen. Dat deed hij vorige week ook al. Later zei hij toch te willen blijven als andere partijen in de regering hem zullen steunen. Toch is niet iedereen daartoe bereid, zegt correspondent Helene Daans. Het is geen goed nieuws voor Draghi. Drie belangrijke regeringspartijen onthielden zich van stemming... en zeiden dus eigenlijk het vertrouwen op. Die zeiden wij willen niet meer met elkaar regeren... en de facto gaan ze dus ook niet meer met Draghi regeren. Draghi heeft nog niet officieel zijn ontslagpapieren ingeleverd. Het kabinet wil drie cruiseschepen naar Nederland halen om asielzoekers op te vangen. Waar de schepen komen te liggen is nog niet bekend. En ook wil het kabinet dat het makkelijker wordt gemaakt om leegstaande gebouwen zoals hotels te kopen om vluchtelingen onder te brengen. En als je nog op vakantie gaat, check dan even het TikTok-account van Micaela. Ze werkt op de spoedeisende hulp en ze gaat viral met tips over wat je eigenlijk nooit meer moet doen. Ik heb ook gewerkt op Bonaire en op Curaçao en nu in Nederland werk ik in academische centra. En nu kan ik eigenlijk mijn juicy verhalen kwijt, want man wil ze niet horen. So I'm happy. Alle tips zie je op het account van The entrepreneurs. Hier alvast één ding wat je op vakantie nooit moet doen. Op de passagiersstoel zitten in de auto met je benen op het dashboardkastje. Luister dan. Als je na een lange rit hebt of je bent moe en je doet dat... hé, je hebt gewoon geen heupen meer, want je benen... Je kan bedenken wat er gaat gebeuren. Shit, nooit meer. Het weer nog. Vannacht is het bewolkt, morgen ook. En dan wordt het 19 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. De N242 ook maar Middenmeer is in beide richtingen dicht tussen Aardwoud en Middenmeer.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 Mag ik jou iets zeggen? Verliefd op jou en elke warming, body warming. I can't resist where you're going. Make me an ocean, overflowing. To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba. Waves To the rhythm of the beat, ba ba ba papa bum.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 Your shirt with no back. You're showing off a text. You ain't no slightly. keep a thumbprint in any weather now. Outside of a band, but I can hear the horns playing. She got me hypnotized, just like that Biggie guy. Cause she been trying to prove a point since we been inside. Then we can get it on, just wait till we get home. eyes. Take me to the dance floor by the hand. Give me this night in a foreign land.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 Don't you dare fall behind You worked so hard for this and I down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? Don't you dare fall behind You work so hard all starts falling apart and you don't know just how far you should run remember all the things that you've done and i tried it all still to find a light just how far you should run rock that body.